Amber Brandsen met het NOS-journaal. In de berichten over het aantal slachtoffers lopen uiteen. Amerikaanse media melden op basis van één functionaris... dat er mogelijk meer dan 20 doden zijn, maar dat is niet bevestigd. CBS News meldt dat 15 mensen zijn neergeschoten... maar meldt niet of dit doden of gewonden zijn. De schietpartij was bij een baptistenkerk in Sutherland Springs, zo'n 60 kilometer van San Antonio. De schutter is dood. Het is onduidelijk of hij zelfmoord heeft gepleegd of dat de politie hem heeft gedood. De Amerikaanse minister Wilbur Ross doet zaken met vertrouwelingen van de Russische president Poetin. Dat komt naar voren uit de Paradise Papers, waarin nieuwe onthullingen staan over belastingparadijzen. Het zijn meer dan 13 miljoen bestanden die zijn gelekt naar de Süddeutsche Zeitung. De krant deelde ze via een internationaal samenwerkingsverband waarin onder meer Trouw en het FD zitten. Ross doet zaken met het Russische bedrijf Sibor. Een van de eigenaren van dat bedrijf is Poetins schoonzoon. Een andere eigenaar is een Russische miljardair die na de Russische inval op de Krim op de Amerikaanse sanctielijst is gezet. Als minister van Handel is Ross verantwoordelijk voor de handelsbetrekkingen met Rusland en betrokken bij de uitvoering van sancties. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken, Jan Bon, heeft kritiek op het arrestatiebevel tegen de afgezette Catalaanse regio-president Puigdemont. Tegen VTM Nieuws zei hij dat Madrid te ver is gegaan. Hij zet vraagtekens bij het gevangen nemen van regeringsleden. Puigdemont en vier ministers gaven zichzelf vanochtend aan bij de Belgische politie. Een Belgische onderzoeksrechter moet binnen 24 uur beslissen of het vijftal wordt opgepakt. Het weer, vanavond minder buien. Vannacht daalt de temperatuur tot rond de 2 graden.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 35 mag ik zeggen. Ik haal altijd die dingen doen. 1253. We gaan beginnen aan het tweede uurtje van een uh, eh, New Age muziek hier op CFM Zandvoort. En we beginnen met een nieuw album van Timothy Cooper. Global Skies, zo heet dit album. En de track Singapore Sunrise. Dus ja, Timothy die neemt ons weer de hele wereld over. Nou ja. Eh, je kunt, eh, hij heeft ook natuurlijk een website, timothycooper.co.uk. Eh, en ehm, ja, verder is het moeilijk om informatie over Mr.